moet met het NWS Journaal. In Wageningen is om middernacht met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Honderden lopers brengen het vuur met een fakkel verder naar verschillende gemeenten. Er zijn veertien bevrijdingsfestivals waar onder andere DJ Fedde Le Grand, rapper Ronnie Flex en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Israël trekt zijn kandidatuur voor de VN-veiligheidsraad in. Volgende maand wordt er in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gestemd over twee tijdelijke plaatsen in de raad. Israël had het op moeten nemen tegen Duitsland en België. In een verklaring wordt geen duidelijke reden gegeven voor het intrekken van de kandidatuur. Maar een bron zegt tegen persbureau Reuters dat Israël bij voorbaat geen kans denkt te maken. Duitsland en België zijn nu de enige twee overgebleven kandidaten. Nederland en Zweden zitten tot de periode 2009-2020 op de plekken. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is weer thuis. De 93-jarige eh, Bush lag 13 dagen in het ziekenhuis in Houston. Hij had een bacteriële infectie in zijn bloed opgelopen... een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush lag een paar dagen op de intensive care. De oud-president heeft een broze gezondheid. De afgelopen tijd lag hij vaker in het ziekenhuis. FC Twente, dat vorig weekend uit de eredivisie degradeerde... heeft gisteren ruim twee keer zoveel seizoenskaarten verkocht als een jaar geleden. Op de eerste verkoopdag verlengden 2500 fans hun seizoenskaart. De club heeft er veel werk van gemaakt om supporters binnenboord te houden. Met de actie Wij Blijven roept Twente alle fans op... weer een plek te reserveren in de Grolsvesten. Het weer, het is helder vannacht. De temperatuur daalt naar 8 tot 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen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 记忆。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl a baby. Come, come, come on and let me out. Estos tres peladitos ya no están respetando ni siquiera el papá. Los maires que me pusieron, y yo creo que fue este, el que me puso ese baldado.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 op ZFM.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 the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 you just made